Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Techmiljardair Elon Musk heeft de oprichting van een nieuwe politieke partij in de Verenigde Staten aangekondigd. De partij krijgt de naam The America Party. Musk heeft geen verdere details bekendgemaakt. Eind mei stopte Musk nog als adviseur van de Amerikaanse regering en als hoofd van Doge. Dat werd opgericht om te snoeien in de overheidsuitgaven. Hij was een trouwe bondgenoot van president Trump, maar de twee kregen ruzie en vochten die openlijk uit op sociale media. Het dodental in de Amerikaanse staat Texas na de hevige overstromingen van vrijdag is opgelopen tot 32, onder wie 14 kinderen. Tientallen meisjes worden nog vermist. Zij verbleven op een zomerkamp in de buurt van een rivier die buiten zijn oevers trad. Het waterpeil in de rivier steeg in korte tijd met zo'n 8 meter. De autoriteiten hebben de hele nacht gezocht, onder meer met drones en helikopters. President Trump heeft aangekondigd extra hulp naar het rampgebied te sturen. In Oostenrijk is een klein vliegtuigje neergestort. De vier inzittenden zijn erbij om het leven gekomen, melden autoriteiten. Het gaat om drie mannen en een vrouw. Het toestel steeg op in de buurt van München in Duitsland voor een rondvlucht. Ten oosten van Innsbruck in Oostenrijk stortte het door onbekende oorzaak neer in bergachtig gebied. Renningswerk wordt bemoeilijkt doordat de plek van de crash lastig te bereiken is. Op het EK voetbal in Zwitserland heeft het Nederlands elftal de eerste wedstrijd gewonnen. Tegen Wales werd het 3-0. De eerste goal werd gemaakt door Vivianne Miedema. Het was haar honderdste, honderdste doelpunt in oranje. De andere goals waren van Victoria Pelova en Esme Brugs. De andere wedstrijd in de pool van Oranje, Frankrijk tegen Engeland, eindigde in 2-1 voor de Fransen.